Twee van hen zijn er slecht aan toe. Door de krocht van de ontploffing zijn drie huizen ingestort. Vijf mensen zijn levend onder het puin vandaag gehaald, maar één bewoner wordt nog gezocht. De explosie was rond 11 uur in de wijk Schaarbeek bij het grote station Brussel-Noord. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De politie in Canada gaat ervan uit dat de vrouw die zei dat er een terrorist aan boord van een vliegtuig zat... met opzet een valse melding heeft gedaan. De vrouw belde gisteren twee keer anoniem met de politie... en ze zei dat een Canadees explosieven bij zich had en in een vliegtuig zat naar Pakistan. Vanwege de bomdreiging zette de gezagvoerder het toestel in Zweden aan de grond. In Israël loopt vandaag de bouwstop af voor nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Premier Netanyahu had het verbod op bouwactiviteiten tien maanden geleden afgekondigd onder zware Amerikaanse druk. Palestijnse president Abbas heeft gisteren opnieuw geëist dat de bouwstop wordt verlengd. Hij dreigt het vredesoverleg dat begin september werd hervat te staken als Israël doorgaat met bouwen in bezet gebied. Op de Dam in Amsterdam heeft de groep Krakers vannacht een ludieke actie gehouden. Zo'n 2 tot 300 mensen verzamelden zich gisteravond laat voor de zogeheten Damslaapactie... om te protesteren tegen de anti-kraakwet die op 1 oktober van kracht wordt. De Krakers willen laten zien dat ze letterlijk op straat komen te staan door de nieuwe wet. In New York heeft de veiling van de kunstcollectie van de ongevallen zakenbank Lehman Brothers 12,3 miljoen dollar opgeleverd. Volgens het veilinghuis Sotheby's leverden de kunstwerken veel meer op dan Lehman ervoor betaald heeft. De twee jaar geleden omgevallen zakenbank zal de opbrengst van de veiling gebruiken om een deel van de vele schuldeisers af te betalen. Het weer in het zuiden kan een bui vallen. In het noorden is het eerst droog, maar later volgt vanuit het oosten regen.